Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is vanochtend een Nederlandse vrouw ontvoerd, melden Afghaanse media. Wie het is en voor wie ze werkt is onbekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag wil niet reageren in het belang van betrokkenen. Passagiers die aankomen op Schiphol krijgen volgende week maandag en dinsdag te maken met lange rijen bij de douane. Douaneambtenaren gaan de koffers van alle passagiers controleren in het kader van acties voor een nieuwe CAO. Normaal gesproken wordt de bagage van aankomende passagiers steeksproefsgewijs gecontroleerd en kunnen de meesten gewoon doorlopen nadat ze hun bagage van de bagageband hebben gehaald. Vakbond FNV verwacht lange rijen door de acties. De GGD in Amsterdam start vandaag met een proef met een HIV-preventiepil. Aan de proef mogen uitsluitend mannen deelnemen uit risicogroepen. Ze kunnen de pil elke dag slikken of voor en na ieder onbeschermd seksueel contact. De zogenoemde prep-pil wordt gratis verstrekt door de GGD. Op het experiment is ook kritiek. Sommige deskundigen zijn bang dat de prep-pil seks zonder condoom aanmoedigt. Als de pil niet consequent wordt gebruikt... zou dat tot een stijging van het aantal HIV-besmettingen kunnen leiden. De Europese beurzen staan voorafgaand aan de eurotop over Griekenland vanavond in Brussel op winst. De belangrijkste indexen staan zo'n 1 tot 2 procent hoger. Beleggers lijken zich vast te houden aan de optimistische geluiden over de uitkomst van de besprekingen en het lot van Griekenland. De ECB heeft noodleningen aan Griekse banken opnieuw verhoogd met hoeveel is onbekend. Dat geld is nodig omdat de Grieken massaal geld opnemen. De Verkeersinformatiedienst vindt dat er tijdens de spits te vaak files ontstaan door flitsers langs de weg. De controles zijn vaak zichtbaar, waardoor automobilisten remmen. De VID vindt dat er tijdens de spits op snelheid moet worden gecontroleerd, maar dat de flitsapparatuur dan niet zichtbaar moet worden opgesteld. Het weer bewolkt, geregeld buien met kans op onweer en het wordt 16 graden.